Goeienacht. Het Q-Music Nieuws krijg je van Daan Langkamp. Goeienacht. De door Amerika meegenomen Venezolaanse president Maduro is in New York aangekomen. Hij is door een antidrugseenheid uit het vliegtuig gehaald en wordt naar zijn cel gebracht. Bij de Amerikaanse aanval op Venezuela zijn mogelijk 40 doden gevallen. Dat zeggen Venezolaanse bronnen tegen de New York Times. Aan Amerikaanse zijn, zijn er geen doden gevallen, wel gewonden. In Amerika zorgt de actie van president Trump voor politieke onrust. De democraten vragen zich af of dit allemaal wel door de beugel kan... volgens het internationale recht. Bovendien is het niet door het congres goedgekeurd. De republikeinen zijn juist positief. Zij vinden dat Trump geschiedenis schrijft. De VN-veiligheidsraad komt maandag bij elkaar om over de aanval te praten. vandaag gaan KLM en TUI e weer vliegen op de ABC-eilanden. Die liggen niet ver van de kust van Venezuela. Afgelopen dag konden er niet op Aruba, Bonaire en Curaçao gevlogen worden... vanwege die Amerikaanse militaire operatie. Passagiers die afgelopen dag niet mee konden, krijgen voorrang. Naar Venezuela zelf gaan is geen goed idee. Het reisadvies voor dat land is op rood gezet. In Beneden Leeuwen wordt er gezocht naar een man die een vrouw zou hebben mishandeld. Hij ging er vandoor met een auto, maar crashte. Daarna is hij er te voet vandoor gegaan en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Het is onduidelijk of hij ook wapens bij zich heeft. De politie zoekt hem in de Gelderse plaats nu met een helikopter en speurhonden. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken winterse buien over en het kan glad zijn. De temperatuur ligt vannacht in het oosten op min 3 en aan de kust net boven 0. Overdag opnieuw winterse buien en dan 0 graden in het oosten tot 4 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws. Met een bak vol muziek om je nacht door te komen. Lucas en Steve, Love on Hold is onderweg. Na Lola Young, dit is Messi. outside the station when it was like minus four degrees, and I, I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney. en Steve, Oaks en James. Love on Hold in de Q-nacht. Ik las vandaag een eh, verhaal over een man in Chili. Ja, die zal een hele lekkere kerst achter de rug hebben. Hij heeft namelijk een eh, paar weken geleden een rechtszaak gewonnen... omdat hij per ongeluk 330 keer zijn salaris uitgekeerd kreeg in één maand. Woe! Moet je je voorstellen, hij verdiende normaal zo'n 445 eh, euro per maand... Maar hij kreeg ineens 147.000 euro gestort op zijn rekening. Nou, of nou ja, eigenlijk dus 165 miljoen peso eigenlijk dan, hè? Want hij komt dus uit Chili. Nou, dat was natuurlijk een eh, grandioze fout van het vleesbedrijf waar hij werkte. Grote vraag is dan, wat doe je in zo'n situatie als je 300, echt 330 keer je salaris uitgekeerd krijgt? Nou, bij hem ging het in ieder geval zo. De man beloofde zijn werkgever dat hij het eh, bedrag netjes terug over zou maken. Maar hij deed het niet. Hij nam ontslag en hij ging er vandoor met al het geld. Ja, toen is het bedrijf natuurlijk een rechtszaak gestart. Maar nu heeft de rechter gezegd dat er helemaal geen misdrijf is gepleegd. Omdat er alleen maar sprake is van een onschuldige... Nee, een, een, een onverschuldigde inning. Dus eigenlijk, eh, hij is gewoon zijn afspraak niet nagekomen. Want hij is, ja, eh, hij, hij, heeft niet echt een misdrijf gepleegd. Hij is gewoon niet gaan doen wat hij zou zeggen dat hij heeft gedaan. Nee, andersom. Hij heeft niet gedaan wat hij zou zeggen. Nee. Hij, <laughs> hij, heeft niet gedaan wat hij heeft gezegd dat hij wel zou doen. Dat is de zin die ik zoek. Maar ja, wel mooi, mooi meegenomen. Het lijkt op zich wel een droomscenario, hè? Door iemand anders een fout een hoop geld winnen. Maar wat als ik jou zeg dat jij ook heel makkelijk een hoop geld kan winnen... door de fout van een ander? Sterker nog, binnenkort kan je zelfs een week lang een hoop geld winnen door de fouten van een ander. En als ik je straks vertel hoe je dat precies kan doen, zeg je aha! hoor je Luna met pauze. Eerst ga ik je vertellen hoe je door de fout van een ander flink wat geld kan verdienen. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. Vanaf maandag 12 januari gaan we het weer doen bij Q-Music. Het verboden woord. Alle QDJ's djs mogen één specifiek woord een week lang niet uitspreken. Doen ze dat toch, dan kan jij eh, drukken op een knop in de Q-Music app... en dan maak jij kans op 500 euro. Ja, ik ben heel benieuwd of alle QDJ's djs door de jaren heen... ook een beetje beter zijn geworden in dit spel. Eh, we hebben het namelijk al twee keer eerder gedaan. Eén keer met het woord misschien. En de laatste editie nog met het woord eigenlijk. Ik moet wel zeggen, het zijn ook wel altijd van die woorden... die er een beetje tussen neus en lippen doorglippen, weet je wel? Dus ik heb ook wel gemerkt dat het in ieder geval de vorige keer niet per se veel beter is gegaan dan de eerste keer. Maar wie weet dat het ze dit keer met, met iets meer training wat makkelijker afgaat. Ja, ik zeg ze, want het is eh, van maandag tot en met vrijdag. Nu maak ik programma in vrijdagnacht, eh, zaterdagnacht en zondagnacht. Ik ben Keen trouwens, mocht je me helemaal niet kennen. Hoi, ik ben Keen. Eh, en ja, ik vermoed dus dat ik lekker ongedeerd ga blijven. Ik ga er niet vanuit dat ik dus eh, tussen de spelregels kom te staan. En dat vind ik heerlijk. Want ik kan ook lekker rustig aan kijken naar hoe andere mensen zich helemaal verbijten op het feit dat ze het woord niet mogen zeggen. En ik kan in het weekend heerlijk gewoon al die woorden heerlijk herhalen, herhalen, herhalen. Goed, wat het verboden woord dan is voor deze editie... dat is nog even afwachten. Aanstaande maandagochtend om 8 uur bij Mattie en Marieke wordt namelijk het verboden woord bekendgemaakt. Dan komen ook alle Q-DJ's die mee gaan doen met het spel hier naar de studio. Krijgen ze te horen welk woord ze een week lang niet mogen zeggen. Dus aanstaande maandag 8 uur s ochtends luister en kom erachter met welk woord je jezelf rijk kan rekenen deze maand met het verboden woord. Ik krijg geen lucht, alles is nieuw, het is hier te druk met een deur op een keer, want dan kan ik nog terug.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 Cyril. van eh, remakes van DJ's. Maar als er een remake is waar ik dan wel fan van ben, dan is het deze. Cyril Mary Joe, Still Into You by Q. Ja, met de komst van een nieuw jaar vind ik het altijd wel leuk om een beetje te kijken... welke artiesten we dit jaar in de gaten moeten houden. Wat zijn de artiesten die eh, dit jaar zijn of haar grote doorbraak gaan ondervinden? En van wie kan je nu nog zeggen... ik kende hem of haar al voordat ze mainstream werd? Of hij een mainstream werd. Nou, ik ben dus even op onderzoek uitgegaan. En ik kwam eh, vooral op de volgende paar namen uit. Eén naam die ik heel vaak tegenkwam eh, in onder andere online artikelen... is Sky Newman. Dat is een Britse zangeres van 22 jaar... die een beetje klinkt, vind ik dan, als een soort mix tussen Lola Young en Tones and I. Eh, dat klinkt dan zo... Ja, dit is dus eh, Sky Newman. Ik, eh, nou, ik zie er best veel kansen in. Ik kom er heel veel tegen online. Dus wie weet dat we haar eh, veel gaan horen. Van Nederlandse bodem denk ik dat we Lenny Monsou goed in de gaten moeten houden. Ben ik eigenlijk al een tijdje fan van. Vorig jaar was hij ook al eens de gast bij Stefans Pianobar. En ik denk dat we echt nog veel van hem gaan horen. Hij timmert al een tijdje aan de weg en hij speelt ook op steeds grotere festivals. Stond laatst zelfs in het voorprogramma van Bluff. Ja, en ik vind zelf dus Telefoon echt een wereldhit van Lenny Monsoet. Terwijl het helemaal niet zo'n grote hit is geworden. dit is echt een heerlijk nummer. Lenny Monsoe en Telefoon. Ja, en de laatste opvallende naam die ik online nog veel tegen ben gekomen... Eh, in de Wants to Watch lijsten, dat is Absolutely. Absolutely, zo heet ze, dat is ook haar naam. En Absolutely, dat is de zus van Ray... En Ray, die ken misschien nog van eh, Where Is My Husband, onder andere Escapism. Ik vind Ray ook een fantastische artiest met fantastische vocalen. Nou, blijkbaar zit dat talent eh, in de genen in die familie. Want Absolutely, die schijnt dus ook zeker iemand te zijn om in de gaten te houden. Dit is bijvoorbeeld haar nummer I Just Don't Know You Yet. voor stuk veelbelovend. Sky Newman, Lenny Monsou en Absolutely. Ik heb het hierbij gedropt. Je kan er nu nog fan van zijn voordat het mainstream is. Want voor je het weet zijn ze net zo groot als deze vrouw vorig jaar ineens werd. Dit is Olivia Dean. time it's alright. And say, I'm sorry that I never text or called or wrote more letters. Should have tried. Let them know it ain't goodbye. Cause every door and every door, you know I'm only ever on the other side.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 Leuk dat je kijkt. Want ze kijkt altijd in haar bedje, zegt ze, tot twee uur s'nachts. En die vraagt elke nacht weer, komt Louis Capaldi nog voorbij vannacht? Nou, hierbij. Ik draag hem op aan mijn oma. De <laughs> Oké, okay. ik wilde zeggen The day that I die, Louis Capaldi. Maar dat is misschien niet, misschien niet helemaal de juiste volgorde om het te zeggen. Uh, eh, maar oma, ik hou van je hoor. Love you. Uh, ondertussen even kijken hoor. Ik krijg een berichtje van eh, Rick, dus ik heb even Rick gebeld. Rick, goeienacht. Hallo, goeienacht. Vertel, wat eh, stuur je in de Q-Music app? Nou, wij zitten momenteel in de bus. Terug van vroeger was alles beter. Heerlijk naar Q-Music te luisteren. En het leek ons dan toch al heel erg lekker om in die stemming ook nog even een lekker nummertje te horen. <laughs> ja, en wat is een nummertje dan? Is dat Have You Ever Been Mellow? Iets van Headhunters of zo? Oeh, ik weet... even kijken of we Headhunters hebben, hoor. Year of Summer van Wildflowers mag ja, ook. die hebben we sowieso. Die hebben we nou, sowieso. Nou, dat doen we die. Die is leuk. Year of Summer. Dat ga ik dan lekker voor je draaien. En is het een beetje een nou, partybus of is het echt een saaie beukbus? Nou, het idee was dus dat het een partybus was. Ja. Alleen eh, de muziek die eh, ontbrak een beetje. Dus daarom hebben jullie echt even nodig. Ja, <laughs> ja, Nou, ik heb net al Avicii gedraaid met Levels, maar dan zou ik nu speciaal ook om even die party nog meer erin te gooien. Eh, nou, Year of Summer van Wild Styles en Niels Geuzenboek. Super. Geniet nou, ervan en fijne rit nog even, hè? Hey, werk ze. Hoi, hoi. Hoi. The clouds have gone away. The start a brighter day. We have waited far too long. It's time to let about what to hide. Oh yeah. sometimes in the morning, go back to being. geluisterd. Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Met zometeen muziek van Topic en Nico Santos. Buddy komt eraan naar Imagine Dragons. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was like before the thunder lightning and the thunder. Backstreet Boys bij Q-Music. Mag het alweer twee minuutjes voor twee. Zo meteen hoor je Martin Garrix, Taylor Swift komt eraan... en ook Michael Jackson <laughs> is onderweg. Nachts na tweeën hoor je non-stop de grootste hits hier spelen. Je hoeft je geen seconde te vervelen als je vannacht niet meer slaapt. je Sam Veld, Suzanne en Freek en Eminem ook nog even. Dus ben je werken, gamer of nog lezen? Nou hou die radio aan. Q-music. Q sounds better with you. Het Q-music nieuws. Twee uur. Goeiedag. Bij de Amerikaanse aanval en daaropvolgende actie om de Venezolaanse president Maduro mee te nemen... zijn mogelijk 40 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. Aan de Amerikaanse zijde zijn alleen gewonden, geen doden gevallen. Maduro is inmiddels met zijn vrouw in New York aangekomen... en door een antidrugseenheid naar zijn cel gebracht. Na TUI en KLM is ook Corendon weer van plan om later vandaag op Cuba.